Uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De eerste groep Nederlanders is opgehaald in Israël. Dat gebeurde vanaf het vliegveld in Tel Aviv met een vliegtuig van Defensie. Je hoort correspondent Nasra Habiballa. Vanavond komen ze aan op Eindhoven Airport. Eh, en ook morgen wordt er een extra vlucht eh, gestuurd. En in totaal eh, gaat het om zo'n 500 Nederlanders die, die hier op worden gehaald. en dat zijn dan niet mensen die hier wonen, maar alleen mensen die hier tijdelijk zijn. Dus bijvoorbeeld toeristen en studenten. Het zijn onder meer studenten van de Hogeschool in Ede in scholieren uit Rotterdam. Morgen komt een ander deel dus deze kant op. Er zijn ook zo'n 17.000 Nederlanders die in Israël wonen. En die worden voorlopig dus niet weggehaald. In de Tunesië-deal blijft een hoofdpijndossier voor de EU. Tunesië stort 60 miljoen euro terug aan de EU. Dat is geld dat Tunesië eerder kreeg om uit de coronacrisis te komen... maar ook om de migratieproblemen op te lossen. Het land noemt dat bedrag een fooi voor zo'n groot probleem. En daardoor blijft het nu maar een gespannen boel, vertelt correspondent Kisia Hekster. Of de verhoudingen nou eh, heel goed zijn, eh, dat, dat durf ik te betwijfelen. Want eh, er een paar weken geleden heeft de president bijvoorbeeld ook een onderhandelingsmissie van de Europese Commissie die hierover zou gaan praten, de toegang tot het land ontzegd. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van het terugstorten van het geld zijn voor de onderhandelingen tussen Tunesië en de EU. Beide partijen praten nog over hoe het migratieakkoord er precies uit zou komen te zien. En je kunt op veel plekken vandaag een wapperende regenboogvlag tegenkomen. Want het is Coming Out Day. Op Schouwen-Duiveland in Zeeland werd hij vanochtend vroeg al gehezen. There she goes! Ja, dat is daar ook een extra bijzondere dag, want het is vandaag voor het eerst dat de regenboogvlag daar werd gehezen in die Zeeuwse plek. En ook de Australische voetballer Josh Cavello liet van zich horen. En die kun je misschien kennen, want hij was vorig jaar de eerste openlijk homoseksuele voetballer in het profvoetbal. I wanted to show that look, I, I'm happy to take the first step here and be a role model is okay, you know. Ja, dan nog het weer. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. En morgen blijft het nat, vooral in het midden en het zuiden van het land. Maximum temperatuur dan 14 graden op de Wadden en 18 in Limburg. ZFM, verkeersupdate.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 Tussen Beeldhoven en Huizen is de vertraging een half uur. De andere kant op van Almere naar Utrecht is bij knooppunt Eemnes een ongeluk gebeurd. Daar is de afrit dicht en ook de rechte rijstrook is dicht... en de vertraging is een half uur.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 Twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass muziek hebben we weer voor je op de playlist staan. Van harte welkom, kruip lekker dicht bij die speaker of op wat voor manier je dan ook naar de show luistert. Over bluegrass muziek gesproken. Op 28 september werden de International Bluegrass Music Awards uitgereikt. En deze band ontving een Momentum Award. Crying Uncle Bluegrass Band. Dit is Little Willie. far Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl. Dat is ons e-mailadres, maar we zijn natuurlijk ook via WhatsApp te bereiken. 0642844375 44375 voor al jouw berichtjes of WhatsAppjes of sms'jes, wat je dan ook aan ons wilt sturen. En via ons e-mailadres ontvingen wij ook de volgende plaat, want we gaan naar de digitale brievenbus. Dit is de nieuwste single van Sharon Marie White uit Canada, Feels Like Home in a Small Town. There's a grand hotel waste of time. Friends meet there for coffee, talking about the years rolling by. Folks out on their porch give a wave with an easy smile. Even to perfect strangers, kindness never goes out of style. digitale brievenbus inzending voor deze week. Sharon Marie White uit Canada en Feels Like Home in a Small Town. Dat was even een einde zeg. En ook oudere country muziek mag natuurlijk niet ontbreken. Daarvoor gaan we nu naar 1959. Ray Price en Heartaches bij de number. A Nashville Country Classic. Hardix number one was when i have lost geluisterd naar Nashville met Astrid van der Kaai. Oh, the prairie lights are burning bright. Chinook wind is moving in. The bar be Albert Bell. gezellig einde zeg. Special Consensus was dat met Alberta Bound. Het nummer werd in 1972 door Gordon Lightfoot uitgebracht. Maar eh, deze band Special Consensus dus won er een eh, award mee... voor Collaborative Recording of the Year. Want onder andere een Claire Lynch en Ferris en Jason Romero...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 bekend geworden door een koffiereclame, dit nummer. Maar het blijft wel lekker hoor. Joe Buck was dat en The Way You Take Time. We gaan weer even terug in de tijd, maar dan met een leuk duet tussen Connie Francis en Hank Williams Jr. Uit 1964 is dit Making a Believe. making believe. you still love me It's leaving me Alone and so blue But I'll always dream Still I'll never own you Maybe that's all I can do. I can't hold you close, hold you honey. 1964, wat een tijd geleden alweer. Connie Francis en Hank Williams Jr. en Making Believe. En van country naar Bluegrass Gospel. Hij won hem deze keer voor de Gospel Recording of the Year. Larry Sparks en The Scarlet Red Lines. One day while filled with emotion After one of life's tragedies I question my devotion to the only one I knew could help me. On the shelf was a dusty old Bible I hadn't opened for quite some time. And the pages I placed there before me, there stood out a scarlet red line it read, Come on to me, and I will give you rest. And as the tears ran down my cheek, I remembered the one who loved me best. Many years of life on my own, I suddenly realized as the words that were written had shown. There was a reason for the scarlet red line you look at your Bible, please notice the scarlet red lines. For the heart that is filled with devotion, they'll get you through the hard times. The scarlet red lines in your Bible, they'll help you every time those words spoken by Jesus are written in scarlet red lines. Those words spoken by Jesus are written in scarlet red lines.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 Ah, Amerika, ik kom uit Nederland. Voor Texas Country. Dit is The Western Express en de Honky Tonk Saints. That's been on the floor song of praise is de nieuwste single van de Western Express. Ze zongen het net zelf al, Honky Tonk Saints. Wat volk staat nu op de playlist voor je. Nancy Griffith en The Last of the True Believers. En daarna gaan we naar het Spotlight album. Oh, he said it was the sound of the winter calling. I'm up around the bend, or it could be the cry of your restless heart. Or the love of your long lost friend. Oh, but me, I think it's just the summertime and the heat of these taxis. to keep on slapping my face with dust so thick that the tears won't roll again. Last of the true believers, if you grown weary all alone, you could go home again, home again, home. Last of the true believers, you pack your things and go back home. You could go home again, home again, home. Oh, he said you can't stay away forever, cause they say love does the ghost of the one that you love the best is bound to be long gone. So you fall for the one you believe in and take pride in the heart you hold. Cause when the wintertime pounds upon your door, it's shelter from Cause this time sure looks cold to me Come on up around the bend Last of the true believers if you want Spotlight album. En dat is deze keer het album Crooked Tree van Molly Tuttle in Golden Highway. Het is het derde album van Molly en ze won er al een Grammy Award mee. Maar nu ook bij de IBMA ook een award voor Album of the Year. Het titelnummer werd Song of the Year. En Molly ontving zelf ook een award voor Female Vocalist of the Year. Je kunt dus zeggen dat ze het goed heeft gedaan. Ik zei het al, het Spotlight album heet Crooketry. Eerst gooi je het titelnummer en daarna Side Saddle. Dit is het Nashville Spotlight album. Two trees in the forest, one was crooked, one was straight. Crimson bark and emerald needles growing day by day. side de twee eerste nummers van ons Spotlight-album. Dat is Crooketry van Molly Tuttle en Golden Highway. Je hoorde dus eerst het titelnummer Crooketry en daarna Side Saddle. En dat is ook samen met Gillian Wells. Nu gaan we verder met muziek van Keith Urban. Dit is Brown House Baby. You made up your mind, got off the couch. You did up your hair, now you're going out. You put on that party dress Even though your heart's a mess Your friends swung by You jumped in the car You walked in here and now here we are Putting a hurting on some Jose And catching Brothers en I'm So Lonesome I Could Cry. Nou, ik ben helemaal niet eenzaam, want ik heb natuurlijk jullie als luisteraars. En natuurlijk ook Joop die de techniek voor deze show doet. We gaan verder met Americana van Carter Sampson. Van haar nieuwe album Gold hoor je Yippie Yo.